Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De legerleiding van Irak en Turkije zijn bij elkaar geweest om te praten over wat ze noemen het illegale referendum in Iraks Koerdistan. De Koerden in Irak zijn vastbesloten maandag een volksraadpleging te houden over onafhankelijkheid. De Turkse premier Yildirim dreigt met economische sancties en noemt ook militair ingrijpen mogelijk. Het Turkse parlement verlengt vanmiddag het mandaat dat het leger toestaat in te grijpen in Irak als dat nodig zou zijn voor de veiligheid van Turkije. Turkije is bang dat een onafhankelijk Iraaks Koerdistan een stimulans is voor de Turkse Koerden om onafhankelijkheid te eisen. De lichte aardbeving die vanochtend in Noord-Korea werd waargenomen... is vermoedelijk niet veroorzaakt door een kernproef. Deskundigen zijn het daarover eens. De beving vond wel plaats in de buurt van een nucleaire testlocatie. Amerikaanse seismologen zeggen dat de aardbeving waarschijnlijk het gevolg is van de grote kernproef van 3 september, toen Noord-Korea een waterstofbom tot ontploffing zou hebben gebracht. De explosie zou diep in de aardkorst verschuivingen hebben veroorzaakt die vandaag tot een kleine aardbeving hebben geleid. Internationaal bestaan er grote zorgen over de kernproeven van Noord-Korea. De seismologische activiteit in dat land wordt daarom scherp in de gaten gehouden. De ouders van het terminaalzieke Afghaanse jongetje Amir zijn weer samen met hun zoontje. De tienjarige Amir heeft niet lang meer te leven. Hij werd door de rechter uit huis geplaatst omdat hij volgens de kinderbescherming in het asielzoekerscentrum Marizat niet de nodige hulp kon krijgen. Die heeft hij nodig voor zijn ziekte. De jongen heeft een stofwisselingsziekte. Zijn ouders, die in het AZC in Emmen wonen, zitten nu in het Ronald McDonald-huis in de buurt van het ziekenhuis in Groningen, waar Amir gisteren werd opgenomen. De stichting Liva heeft dat geregeld. Volgende maand buigt de rechter zich opnieuw over de uithuisplaatsing van de jongen. Het weer droog met brede opklaringen. Minima tot een graad of 4 een kans op dichte mist. Morgen in de loop van de ochtend zonnig.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 Smoking cigarettes on balconies. But I can't do this alone. Sometimes I just need a light. If I call you on the phone, need you on the other side. So when your tears roll down your you gotta be there for me too. me too. Last year took a toll on me made it with you next to me. Around the world and back again. I hope you're waiting at the end. But I can't do this alone. Sometimes I just need a light. If I call you on the phone, need you on the other side. So when your tears roll down your be honest. Love is a road that goes both ways. When your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. But you gotta be there for me too. me I'm holding on to something Won't let go of you for nothing I'm running, running just to keep my hands on you It was a time that I was so blue What I got to do to show you I'm running, running just to keep my hands on you too. You know I'm back, like I never left. I never left. Another sprint, another step, another step, another day, another breath, another breath. Been chasing dreams, but I never slept. I never slept. I got a new attitude, and at least on life is a piece of mind. Seeking a find, I can sleep when I die. Want a piece of the keys to the ride and shit, I'm straight. I'm on my way, I'm on my way, get up my way. I'm running late, what can I say? I heard you died twice. Once when they bury you in the grave, and the second time is the last time that somebody mentions your name. So when I leave here on this earth, did I take more than I gave? Did I look out for the people, or did I do it all for fame? Legend is Exodus, searching for euphoria, trudging through the mud of Ja, zijn wij zomaar in dat tweede uur zijn we beland van de Euro Breakdown lijst der lijsten. Lekker, lekker, lekker, lekker, lekker. Oh jongens, wat hadden we een lekker eerste uur. En fijn dat ik nou een keertje iemand bij me heb. Want ja, het is nogal moeilijk om een beetje ja, feedback te krijgen als er niemand tegen je praat. Eh, je kan het van via de chat volgen natuurlijk. Sander, wat gaan we allemaal, eh, wat gaan we allemaal doen dit, eh, dit tweede uur denk je? Wat, wat, wat, wat, uh... nou, ik Behalve prachtige plaatje luisteren. Ja, ik denk natuurlijk heerlijke plaats uit... Uh Europese top 40. Maar ik denk ook wel dat we de Nederlandse top 40 nog even gaan uh, ja. bestormen. Zeker, zeker. We gaan ook nog heel even in de Nederlandse top 40 kijken. Want we zijn natuurlijk eh, vrij Europa gericht. En eh, ja, je luisterde net naar Glorious van Macklemore en Skylar Gray, Geweldig nummer. En daarvoor hadden we natuurlijk onze eigen huis en keuken en tuin vertrouwde Martin Garrix met Troy Sivan met There For You. Jongens, het tweede uur, ik heb er zin in, zoals altijd. We gaan eh, zo gelijk door eh, naar eh, ja, een ja, wat, misschien wat minder bekende artiest. Maar ja, ik heb het al een aantal keer gezegd. Hij is zeer goed vertegenwoordigd in de Europese top 40. En dan heb ik het ja, over niemand minder dan onze eigen... Galit, samen met Marshmallow met de nummer Silence. We komen natuurlijk straks weer bij de terug met de Euro Breakdown. Lijst der lijst. Yeah, I'd rather be a lover than a fighter. Cause all my life I've been fighting. Never felt a feeling of comfort. All this time I've been hiding. And I never had someone to come on. Oh, nah, I'm so used to shit. Love only left me alone. But I'm at one with the side. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for too long. I found peace in your vibes. Can't show me there's and I hate it. I'm so used to being in the wrong. I'm tired of caring. Loving never gave me a home. So I sit here in the silence. I found peace in eyes can show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for too long. I found peace in your violence. Can't show me there's no Galit samen met Marshmallow. Silence, heerlijk nummer. Hebben we weer. De speciale... Ik, ik moest altijd een beetje denken aan Mission Impossible als ik deze film opzet. Het voelt altijd zo spannend, jong. Echt, zo gezellig. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Eh, we gaan eh, door eh, naar een nummer wat ja, afkomstig is van Nederlandse bodem in dit geval. En ik weet dat wij in de afgelopen vier, vijf weken, na vijf dit is de vijfde week natuurlijk, jaargang 1 dat ik eh, de Euro Breakdown eh, mag, eh, mag dragen. Hebben we eigenlijk nog niet echt iets van, ja, van Nederlandse bodem eigenlijk gedraaid. En dan gaan we ons dan ook maar gelijk ja, verdiepen in, in ja, een ja, nogal beruchte, beruchte rapper. Is bij meerdere, ja, met meerdere dingen in het nieuws geweest. Is het goed geweest? Is het slecht geweest? En ja, hij is ook eh, een beetje van het, het bier gooien, om het zo te zeggen.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 werd vanmorgen dacht ik maar één ding Ik vond gisteravond fijn Ja, ja, ja. Leeuw Kleine, Ronnie Flex. Van het album Alleen Nummer Loterij. Ja, ik, uh, ja, we hadden het er net al eigenlijk even over. Het is natuurlijk eh, stormachtig omtrent uh, Little Kleiner geweest in, in het begin. En ja, het is nu wat rustiger aan het worden. Het is, hij begint een beetje ja, volwassen. In ieder geval, hij, begint al, hij kan er wat beter mee omgaan, denk ik. Ik denk dat dat het goed is. Dus ja. Ja, Little Kleine eh, is eh, ook wel beter bekend als Jorik Scholten. Al op eh, vroege leeftijd hield hij zich bezig met dansen en acteren... en daarmee trekt hij de aandacht van Lange Frans... die hem gaat adviseren in de muziek. In 2012 staat hij in het, ook nog eens voorprogramma van Lange Frans. Dat jaar maakte hij ook zijn eerste mini-album... Tuig van de Richel. Het leven is een melodie. De track met Brad wordt de titelsong van de film Groeten van Mike. Hey, word ik nou gewoon genoemd? Ja. Wat fijn. Eh, in 2015 werkte hij ook nog samen met de verzamelaar New Wave. Eh, zegt dat niet. Eh, samen met Ronnie Flex en staat drie weken lang in de Nederlandse top 40. Drank en drugs opnieuw een samenwerking met Flex bereikt eind juni de eerste plaats. In oktober komen we de rapper tegen in de samenwerking met Dyna, Firstman en Bollebof. Round and Round en tegelijkertijd ook interesse in investeren in de ja, track Liefde. In de liefde, kunnen we wel beter gezegd. Ondertussen verschijnt eh, zijn eh, nieuwe single Vakantie... dat in februari 2017 een opvolger krijgt met Je gaat zo dik. In het voorjaar verschijnt zijn tweede album. Alleen dat opnieuw door Jack Shira geproduceerd wordt. De titeltrack van het album bereikt de vijfde plaats in de top 40... en ook Krantenwijken met Boef is populair geworden. Ondertussen staat zijn naam ook op vier keer duurder. De track van SBMG, die de negende plaats weet te bereiken in Europa. Eind juni voegt Leo Klein 10 tracks toe aan zijn album alleen... En van de nieuwe nummers blijkt Loterij met Ronnie Flex snel een van de populairste nummers te zijn. In augustus maakt hij met een tour in een concert bekend eh, waarbij hij op 6 eh, oktober van start zal gaan. In de Amsterdamse Carré. De concerten van de rapper zijn de eerste verkoopdag meteen uitverkocht. In augustus groeit ook het succes eh, van zijn samenwerking met Bokuzam en met het nummer Net Iets Meer. Ja, we kunnen, wel, we kunnen veel zeggen over Leeuw Kleine, maar dat hij het goed doet, dat is zeker. Hij heeft natuurlijk eh, met het nummer vakantie, ik weet niet of je dat nog weet, er is een hele beef is er ontstaan tussen hem en Ali B. Want hij heeft natuurlijk in het nummer vakantie, heeft hij een zinnetje, uh, fok alle eh, oude rappers boven 30 jaar, ik draag een outfit van 30k. Ali B heeft daar dus ook een, stukje op gemaakt. En ik zal eens even kijken of we dat, of we dat naar voren kunnen halen. Want dat, was eh, wel een eh, intrigerend eh, stukje, moet ik zeggen. Ik moest er ook eigenlijk wel om lachen, eerlijk gezegd. Even kijken of wij dat, dat, dat kunnen vinden. En ja, een echte voorbereidende DJ zou dat natuurlijk al ja, klaar hebben staan. Maar ja, ik ben geen voorbereidende DJ, dus ja, wat zullen we daar eens over zeggen? Eens even kijken. Eens even kijken. Wat hebben we hier? Ja, ik heb hem gevonden. Ik heb hem gevonden even kijken wat jullie hiervan vinden. Ik vond hem namelijk... Uh... Oeh! Hij wil gewoon niet. Hij wil gewoon niet. Eens even. Ik heb scheid aan rappers onder 30 jaar die stoer doen met een outfit van 30k. Als ik kijk naar mijn cijfers in de slecht kwartaal is het nog steeds meer dan je omzet in een jaar. Ja, daar hoorde je Ali B met eh, ja, de dis ja, richting onze beste uh, kleine Jorik Scholten. Maar ja, nogmaals, hij, eh, hij timmert goed aan de weg. Het gaat allemaal goed met hem. En ik eh, denk dat wij nog veel meer van hem gaan horen. Hij heeft een aantal nummers ook hier in, ja, in ieder geval op, bij vijfde dag volgens mij uitgebracht. Dus waar onder de, avondploeg was daar helemaal verliefd op. Nou, we hebben natuurlijk weer genoeg gelepeld over Little Kleine. We gaan weer terug naar de lijst der lijsten. En dan, ja, ik ben benieuwd. Wat gaat de lijst der lijsten gaat brengen? Ik ga jullie een nieuw nummertje ga ik jullie voorstellen. Dat is van Major Laser. Met mijn nummer My Love. We komen zo weer bij jullie terug met de Your Breakdown. You've been here, but you've been missing for some time now. Yeah. different vibe now, yeah. a knife for you. I ain't finna choose that side over you. Yeah. If I'm right with you, ain't nothing to provide for you. Ain't nobody in my life like you. Ain't nobody gonna shine like you. Show me my love. I show pack all the dimes there, but I be falling back from all the loose change. I drop the top on that new thing. My chocolate bra, they rock Gucci. Gotta know it's impossible to stop for Lauren. Got the box, I want the new thing, yeah. She gon' show out, show out. Before we swat, holla, roll out, roll out. Mmm, yeah. She gon' show out, show out. Before you break it down, girl, roll out, one up. If i ride with you, better know that I'm going to ride for you. Better know that we can live for each other. That don't mean I gotta die for you. Show me my love. Hard to hear, too many girls in the house, hey. Bring them out, bring them out. I started here, I got the buzz in the cloud, I know, I know. She got it all, but got nothing to hold. Every time I saw her, not too many know. She ain't really hard, she act because she hurt, duh. And I could be your last. Leave the past with your first. Show me Work. my love. Oh God, show me sweet love. Yeah. Show me my love. En ik ben live in de house vanavond. Yes. Ja, wat een heerlijke, heerlijke rapper. Rapper, rapper, rapper, rapper, rapper, rapper. Ja, we luisterden natuurlijk naar eh, Major Laser. En eh, zeg ik, we hebben natuurlijk eh, al een aantal nummers vanuit de Euro Breakdown hebben we gedraaid. We gaan natuurlijk straks weer verder met de lijst der lijsten. Ehm, eerst eens even kijken, ja, wat, wat, wat vond je eigenlijk van het nummer als ik vragen mag? Wat ik ervan vond? Ja, ja, ja. Ehm, het is apart. Het is apart? Ja, ik vond hem een beetje apart. Ik vind het niet echt bij Major Lazer passen. Nou, Hij is wat drukker, hè, normaal gesproken. Nou weet ik dat eh, er een samenwerking in staat. En ja, dan komt de plaats wel tot zijn recht. Ja, ik moet zeggen, ik vind het, dus, kijk, hij heeft met heel veel artiesten heeft heel samengewerkt. Ehm, ja, wat, wat, wat, wat, kunnen we vertellen over, over Major Laser? Major Laser is het idee van een eh, Amerikaanse DJ en producer Diplo. Tussen 2008 en 2011 maakte ook DJ Switch deel uit van het project Diplo Scored in 2011 zijn eerste hit in ons land met Come On Catch. Een by surprise waaraan ook Chesto en Busta Rhymes hebben meegewerkt. In 2012 scoort Major Laser met Get Free zijn eerste hit in de top 40 en Watch Out For This waar ook Busy Signal, The Flexigan en eh, FS Green meewerken. En dat wordt ook een van de grootste hits in 2013. En bereikt op eh, verschillende plaatsen, waaronder in Nederland de zesde plaats in de verschillende top 40 stadia's. Van het album Pierce is de Mission Extended eh, wordt eh, boom in 2016 een bescheiden top 40 hit. Daarmee werkten ook Moti, Ty, Dolla Sign, Wizkid en Cranium. Dat de samenwerking van Mo en Justin Bieber is bevallen blijkt later deze zomer als de track Gold Water verschijnt. En in begin augustus wordt ook de tweede nummer 1 hit van Major Lazer aangekondigd. Eind september eh, levert Major Lazer de samenwerking met het Nederlandse duo ShowTech af Believer. Radio's en verschillende omroepen hebben dit nummer uitgeroepen tot het plaatje van het jaar. Gekeken naar 2017 eh, is hij eh, verschijnt het nummer eh, Run Up. in samenwerking met Party Next Door en Nicki Minaj dat later op nummer 16 in de top 40 verschijnt. In juni verschijnen ook zes nieuwe tracks op de EP No No Better. Waarvan de titeltrack dus wordt omgedoopt tot alweer een knaller van een nummer. Ja, Major Laser even in het kort. Ik denk dat we daar heel veel over kunnen vertellen. We gaan nu natuurlijk weer, weer door. En dan gaan wij natuurlijk Mi gente, Mijente, the original mix. Mijente, J Balvin, Willie William. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, pena comienza. C'est comme si, c'est comme ça Ma chérie, la la la la la Francia, Colombia, me gusta Freeze Y Balvin, Willy William, me gusta Freeze Los DJ no mienten, le gusta mi gente Y eso se fue muy bien no le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me falta a la tête. ¿Y dónde está mi gente? Sí, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gigante? Me fue en la ¿Y dónde está mi gigante? yeah, you know me, know me well. But these days I don't even know myself. No, I always thought I'd be with someone else. I thought I would own the way I felt. Yeah, I call you, but you never even answer. I tell myself I'm done with wicked games. But then I get so numb with all the laughter that I forget about the pain. Oh. But don't you think I haven't even tried? You got me cornered and my hands are tied. You got me so addicted to the drama. I tell myself I'm done with wicked games. But then I get so numb with all the laughter that I forget about the pain. Oh, you stress me. all again. hoorde je hoorde stiekem nog een klein stukje van Imagine Dragons Thunder. Maar daarvoor we natuurlijk naar de samenwerking van Rita Ora en Avicii. Met nummer Lonely Together. We zijn intussen ook een live video aan het opnemen hier in de studio. Sander, laat eens even zien dat jij er ook bent op de live video. Kijk eens aan. Kijk, Sander is er ook. Mijn, eh, mijn, eh, mijn, eh, mijn sidekick, mijn co-host van vanavond. Ja. Sander, jongen, we zitten alweer in de laatste 20 minuten van eh, dit tweede uur. Het programma is bijna voorbij. Ja, eh. het gaat snel. Het is echt het gaat niet normaal. Snel. Het is echt, echt niet normaal. Nou, ik moet zeggen, het was, eh, was weer een turbulente turbulente eerste en bijna tweede uur. We gaan, we gaan natuurlijk zo weer verder met de Euro Breakdown. En we gaan kijken wie er op nummer 1 staat. Want ik ben een beetje nieuwsgierig. Want eh, Taylor Swift heeft natuurlijk vorige week haar entree gemaakt vanaf plaats 0 naar plek 25. Heeft ze Dua Lipa verstoten? Wie zal het zeggen? Wat, denk je? Wat, denk, je dat het gebeurd is? Um, Taylor Swift, Dua Lipa. Ik geef het een kleine kans, maar ik denk het wel. Ah, we gaan het meemaken. Hey, even snel eh, nog eh, naar eh, onze lieflijke dame. Want we hadden het natuurlijk over Rita Ora. En jij, jij, werd door jouw vriendin voor de keuze gesteld. leg eens een stukje uit, Zander. Ja. Hoe zat dat? mijn vriendin die weet dat ik vrijwel van muziek hou. En ook dat ik bij de, natuurlijk bij de radio heb gezeten. En nog steeds zit. En toen had zij drie namen. de eigen naam. En daarna Selena Gomez en Rita Ora. En toen heb ik wel echt gewoon tegen gezegd... nou, als ik echt moest kiezen... Dan zeg ik toch tot mijn spijt, dan ga ik toch echt voor Rita Ora. Ja, ja, Rita Ora. Ik, ik, had, ik had haar nog nooit eerder gezien toen eh, met een van haar eerste nummers. Dat ik, wist ik helemaal niks. Ja, ik zag haar toen bij, bij UK. Eh, in ieder geval eh, die expect Factor UK. En, ja. Oh, sorry voor, de, voor, voor mijn vrouw maar wat een lekker wijn. Ja. Oh, de topper van de week. Echt waar. Hey, even, eh, nu we toch eh, over Rita Ora hebben. We gaan eens even kijken, wat, wat, wat weten we van haar? Want eh, vrij snel is na haar geboorte is ze naar Kosovo verhuisd. En daarna naar het Verenigd Koninkrijk. Hoewel ze al op vroege leeftijd zingt, begint haar loopbaan als actrice. In 2007 krijgt ze de kans om samen te werken met Craig David. Die samenwerking zorgt als vrij snel voor contacten met de enige echte Jay-Z. Waar zij een rol kreeg in de clip Young Forever. Heb je dat nummer wel eens gehoord, Young Forever van hem? Nee, die heb ik eigenlijk nog nooit gehoord. Dat is een, eh, het is een, ja, een, niet een remix, maar een soort van remake van het eh, nummer Forever Young was dat volgens mij. Ik, eh, oh, heerlijk, heerlijk nummer. Rita Ora heeft natuurlijk flink, flink wat, ja, wat taken ingevuld. Ze heeft waaronder in 2011 kwam, brak door, kwam ze natuurlijk ook weer door met het nummer Hard Ride Now. Dat heeft ze samen met DJ Fresh gedaan. En eh, het nummer komt binnen op de eerste plaats van de Britse hitlijst. En bereikt in het voorjaar van 2012 de 11e plaats in ons land. Op 19 mei 2012 komt haar samenwerking met Tiny Tampa. Met R.I.P. Dat is het eerste nummer wat ik van haar gehoord heb trouwens. R.I.P. Dat was echt top. Echt geweldig. En daarna, twee maanden later, zag ik er dan eh, volgens mij een filmpje verschijnen van, eh, als, als, als jurylid in, in, in die X-Factor UK. Uh, na een eh, periode van, uh, van stilte, van einde 2013 bekend, in ieder geval, ja, wordt bekend dat het tweede album van Rita Ora bijna klaar is. En op dat album zijn bijdragen van Gwen Stefani, Macklemore en Prince terug te vinden als voorloper van het album verschijnt de single I Will Never Let You Down. Waarvoor haar vriend Calvin Harris de productie deed. En ook deed zij samen eh, mee aan eh, de single Black Widow van Iggy Azalea. Eh, ondertussen is Ora ook bezig met acteerwerk voor de film Fifty Shades of Grey. Die in 2015 in bioscopen is verschenen. En eh, haar eerste single in 2015 is een samenwerking met Charlie XCX eh, voor Doing It. Later is zij ook te horen in samenwerking met Sigma Coming Home. In eh, mei 2017 scoort zij met ja, het nummer Your Song, wat we natuurlijk in het eerste uur hebben gehoord, voor de derde keer een nummer 1 hit in de UK. Echt prima. Prima, prima, prima. Nogmaals, ja, wat denken jullie? Heeft uh, Dua Lipa haar plaatsje op moeten geven? We gaan er zo achter komen. We gaan eerst eh, door naar, ja, ja, naar een DJ die nog steeds niet weg te denken is uit de Europese hitlijsten. En dan heb ik het over niemand minder. Dan Axwell featuring Grosso, met More Than You Know. We gaan eens kijken of Dua Lipa nog steeds haar eerste plaats heeft. Wat denken jullie? I saw it coming from miles away. I better speak up if I got something to say. Cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few, but you know that. Ja, Unforgettable, French Montana en Swaley. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Jongens, ja, het moment is aangekomen. Heeft Taylor Swift het geflikt? Of heeft Dua Lipa nog steeds haar nummer 1 plaats? Je gaat er nu achter komen. Want Sander, wat hoop jij? Ja, ik hoop Taylor Swift. Ja, hoop Taylor Swift. Ja. Oh, ik viel ineens helemaal stil ervan. Ja. Ik viel, er helemaal stil. stil van. Oh. Ja, ik, ik moet je teleurstellen. Ze, heeft wel echt een, een, een sprong gemaakt van je welste. Ze is van plek 25 naar plek 2 gegaan. Zo. Ja, onze eigenste, eigenste uh, eh, liefelijke Taylor Swift eh, heeft flink wat sprongen gemaakt. Maar Dua Lipa houdt nog steeds ijzersterk en rotsvast. Houdt ze die troon vast. Dit is dus gewoon al de vierde week op rij dat zij gewoon de nummer 1 positie vasthoudt. Nou. Maar ja, desalniettemin is natuurlijk Taylor Swift met Look What You Made Me Do een prachtige nummer 2.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 Maar ja, nogmaals, ja, dat maakt het niet slechter natuurlijk. Ik moet eerlijk zeggen, ik, ben, eh, ik ben, ja, was positief verrast eigenlijk. Wat jij, eh, Sander? Ja, ik was ook positief veranderd. Ja, verrast. Ja, meer verrast dan... Eh, ja. Maar een mooie tweede plek, hè? Een mooie tweede plek. Ik, ik ben benieuwd eh, wat eh, zij eh, volgende week gaan doen. Overigens, volgende week, ja, dat jullie het alvast even weten... ben ik er zelf waarschijnlijk niet. Dus wordt het of een herhaling van deze week wordt er dan gedraaid... of ja, ik ben er misschien wel. Ik zal het jullie allemaal laten weten via de Facebookpagina. Jongens, jongens, jongens. We gaan nog even kort even luisteren naar Dua Lipa met haar nummer New Rules. De onbetwiste nummer 1 al vier weken op rij in de Euro Breakdown. Dua Lipa, we zijn zo weer binnen terug. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. de nummer 1 al vier, vier weken op rij. Dua Lipa met haar nummer New Rules. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Volgende week, eh, ja, het zeg ik nogmaals, ik ga jullie op de hoogte houden via de Facebookpagina. En laat ik jullie weten eh, of, hè, of, het een nieuwe uitzending wordt. Sowieso even een eh, klein tipje van de sluier. We hebben natuurlijk, dit, de Euro Breakdown heb ik dit keer gebaseerd op ja, wat meer Oostblokse landen. Waar deze nummers nog meer werden opgevraagd. Ik ga nu vanaf ja, volgende week of in ieder geval de week daarop ga ik wat meer in Centraal-Europa ik zoeken voor jullie. Eh, kijken wat het verschil er is. Ehm, Sander, ben jij er over twee weken bij? Of eh, wat, wat, gaan we doen? Ehm, ik pak even mijn rooster erbij. Even snel kijken. Nou, dan heel snel. Even snel kijken.